Kasper Meijer met het NOS-journaal. In Gaza is een jongen van 15 overleden nadat hij werd geraakt door een pallet met hulpgoederen. Dit was met een parachute afgeworpen in de buurt van een vluchtelingenkamp. Ondanks de parachutes komen pallets met hoge snelheid naar beneden. De VN en internationale hulporganisaties bekritiseren luchtdroppings om hulp af te leveren... als gevaarlijk, kostbaar en niet efficiënt. Om de hongersnood in Gaza aan te pakken is het volgens hen noodzakelijk dat Israël de aanvoer van voedsel en andere noodhulp over land toestaat. Albanië heeft in samenwerking met Europol een drugsbende opgerold... die tonnen cocaïne van Paraguay naar Europa heeft gesmokkeld. Volgens het Albanese OM was het een internationale organisatie... die de hele keten beheerde. Van de productie, opslag en bewerking van de cocaïne in Paraguay... tot met de distributie in Europa en de witwasoperatie die daarbij hoorde. In Albanië zijn negen verdachten aangehouden. In België is nog een verdachte opgepakt, vermoedelijk de leider van de bende. De Britse politie heeft 365 mensen gearresteerd... die in Londen demonstreerden tegen het verbod op de groep Palestine Action... Die groep voert actie tegen bedrijven die wapens leveren aan Israël. De Britse overheid heeft de groep als terroristische organisatie bestempeld... na een actie op een Britse luchtmachtbasis. Daar werden militaire vliegtuigen door actievoerders beklad. Aan de steunbetoging voor Palestine Action deden honderden mensen mee. De politie zoekt twee mannen na een zware mishandeling van een man in Haarlem. Vorige week werd een man van 33 hard op zijn kaak geslagen toen hij zei dat hij homo was. Voorlopig kan hij alleen vloeibaar voedsel eten. Het Haarlems Dagblad meldt dat het slachtoffer uit Oeganda komt... en juist vanwege zijn geaardheid naar Nederland was gevlucht. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 9 tot 13 graden. Komende dag opnieuw een zonnige dag en iets warmer dan vandaag.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 Mm. If the bushes in the park grown in the dark, then someone's probably making. Mm. If the man with the knife is after his wife, bushes in the fire. Left the bush, bush, bush. bush, bush. in the fire.